Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag verwachten ze voor de kerst witte rook. Want het gaat de goede kant op met de gesprekken over een nieuw kabinet... tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Voor kerst willen ze op het bordes staan bij de koning. En voor Sinterklaas moet er een akkoord liggen over de plannen voor de komende tijd, zegt verslaggever Arjen Noorlander. En dat betekent dat we echt in de finale fase terecht beginnen te komen. En dat moet volgende week in eerste instantie vorm krijgen, doordat ze zich weer gaan opsluiten in Hilversum. Van woensdag tot vrijdag gaan ze daar weer zitten, dag en nacht. Ze gaan daar ook weer slapen om toch echt te proberen die moeilijke knopen die er eindelijk een keer doorgehakt moeten worden, door te hakken. De formatie duurt al langer dan ooit. De verkiezingen waren acht maanden geleden. De overstromingsschade in Limburg en Brabant is vier maanden later nog lang niet allemaal hersteld. Een kwart van de schade aan huizen moet nog worden gefixt en bij bedrijven gaat het om de helft. Volgens de verzekeraars duurt het allemaal zo lang door de tekorten in de bouw... en doordat gebouwen lang moeten drogen voor de schade kan worden opgenomen. China en Amerika beloven minder broeikasgassen uit te stoten. The United States and China have no shortage of differences, but on climate Cooperation is the only way to get this job done. De twee landen zijn de grootste vervuilers van de wereld. Hoe ze de uitstoot willen terugdringen is nog niet duidelijk. Maar volgens deskundigen is het wel hoopgevend voor de rest van de klimaattop in Glasgow. De rookworst en gerookte zalm in een supermarkt in Deurne in Brabant smaken misschien extra naar rook de komende tijd. Afgelopen nacht ging bij die supermarkt het inbraakalarm af en dat systeem is gekoppeld aan een rookkanon om het inbrekers extra moeilijk te maken. Inmiddels zijn de rookwolken opgetrokken. Er zijn geen inbrekers gevonden. Het weer, er trekken wolken over het land. Soms kan het een beetje regenen. Het wordt maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Roelofarensveen en Hoofddorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen stil die blokkeert de rechte rijstrook. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar.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 Vier maanden na de overstromingen in Limburg en Brabant... is nog altijd niet alle schade vergoed door verzekeraars. Van de waterschade aan huizen is bijna driekwart afgehandeld. Bij gedupeerde bedrijven gaat het om de helft. Nederlanders zijn nog niet van plan om het geld dat ze in coronatijd hebben gespaard flink uit te geven. Dat zegt ING na onderzoek. Tijdens de coronacrisis hebben Nederlanders 22 miljard euro meer opzij gezet dan normaal. En Tesla-topman Elon Musk heeft een deel van zijn aandelen verkocht voor ruim een miljard dollar. Musk vroeg aan zijn Twitter-volgers of hij 10% van de aandelen weg moest doen.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 lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, Hey, yeah. nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así.